Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is helemaal mis in de Oekraïnse stad Borodjanka. In een videoboodschap zegt president Zelensky dat de situatie daar nog veel erger is dan in Butsja. In Butsja werden dit weekend meer dan 300 mensen dood op straat gevonden. Sommigen hadden nog een boodschappentas vast of zaten op hun omgevallen fiets. Inwoners zeggen dat de slachtoffers zijn doodgeschoten door Russische militairen. Uit Borodjanka komen volgens Zelensky vergelijkbare verhalen. Volgens Rusland is het allemaal in scène gezet door Oekraïne... en hebben Russische militairen er niks mee te maken. Er is een klimaatactie aan de gang bij de vliegbasis in Leeuwarden. Daar wordt deze week een grote luchtmachtoefening gehouden. De actievoerders maken zich zorgen over alle smerige uitstoot van vliegtuigen... en hebben zich uit protest aan elkaar vastgeketend. Wij gaan hier in lok om. Dat betekent dat we eh, ons vastketenen. We hebben ook eh, bomen mee, nou ja, boompjes. Eh, daar maken we ons aan vast. En we proberen eh, nou ja, de, de, vliegbasis, de ingang zo lang mogelijk te, te blokkeren. Bij online vergaderingen van Google Meet wordt de kans op gênante verhalen iets kleiner. Mensen die de boel vergeten af te sluiten worden voortaan gewaarschuwd... en als er binnen een paar minuten geen reactie komt... zet Google de gebruiker uit de vergadering. Het bedrijf hoopt hiermee te voorkomen dat per ongeluk audio of video wordt gedeeld. Weer een politiek schandaal in Groot-Brittannië. Dit keer geen borrels en pizza parties van de premier... Maar een foto van een Brits parlementslid, daarop is hij te zien met vier lijntjes kook voor zijn neus. De man wordt ook beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag binnen het lokale partijkantoor. een klacht over hem indienen was lastig, vertelt deze Britse journalist. Because David Warburton's wife Harriet leads the HR department. So staff who wanted to make a complaint about the MP had to go to the MP's wife. Zijn vrouw is dus hoofdpersoneelszaken. Een klacht indienen over haar man moest dus bij haar. Het weer, eerst in het noorden wat regen, later op de dag ook in het zuiden. Het wordt een graad of 8. Morgen een natte dag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heeft het verkeer vertraging door de werkzaamheden op de A22 Velzen richting Beverwijk. Tussen de knoop de Vels en Beverwijk staat 4 kilometer met een kwartier op onthoud.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 in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanted. side.